Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na de Verenigde Staten en Europa komt ook Japan met sancties tegen Rusland. De regering in Tokio heeft aangekondigd dat besprekingen over een investeringspact en versoepeling van de visumplicht worden opgeschort. Japan noemt het referendum over onafhankelijkheid van de Krim illegaal. De erkenning door Rusland van de Krim als soevereine staat schendt de soevereiniteit van Oekraïne, vindt Tokio. Vanmiddag om 12 uur houdt president Poetin een toespraak over de Krim voor de gezamenlijke kamers van het Russische parlement. Gisteren erkende Poetin de Krim per decreet als onafhankelijk land. Op Schiphol wordt binnenkort gestaakt door werknemers in de luchtvrachtafhandeling. Hun werkgever, Evia-partner Cargo, wilde de staking verbieden met een kort geding. Maar de rechter stelde het bedrijf in het ongelijk, meldt FNV-bondgenoten. De werknemers willen een betere CAO met onder meer een loonsverhoging van 3%. Het bedrijf wil daarmee niet akkoord gaan. De aangekondigde staking duurt in principe 24 uur. De celdeuren van de nieuwe gevangenis in Zaanstad worden gebouwd door gedetineerden. Het productiebedrijf Inmeet van de dienst justitiële inrichtingen heeft een openbare aanbesteding voor de opdracht gewonnen. Staatssecretaris Steven maakte in RTL Late Night bekend dat het bedrijf mede heeft gewonnen vanwege de lage kosten. Gevangenen hebben nu eenmaal een lager loon, zei Teven. Hij zei dat daar wel het loon van de begeleiders bij komt. De gedetineerden die de celdeuren voor Zaanstad gaan maken zitten zelf gevangen in Zwolle. In het Duits natuurgebied net over de grens bij Enschede woedt een grote brand. Zeker drie vierkante kilometer veen is in de as gelegd. De honderden brandweerlieden hebben de grootste moeite om het vuur in het Gildehauser Ven te bereiken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. En het weer vannacht bewolkt, maar vrijwel overal droog. Minimumtemperatuur 7 graden. Ook overdag bewolkt en in de loop van de middag en avond van het noordwesten uit buien. Aan zee veel wind en het wordt een graad of 12.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 Am I a dreamer? Am I am I a dreamer? Amsterdam, keep doing your thing. Let these boys keep slipping, man. I'm not into gymnastics, but I'm into flipping things. I tell these women that it's all about a team. Jordan and Pippen, man. So do you wanna join the team? Now tell me, little miss thing. When I saw her walking down the street, she looked so fine. I just had to speak. I asked her name, but she turned away as she walked. All that I could say was. we go. I know you feel it cause I mean what I say, say, say, say. We can do whatever, do whatever we want when she walks heels clicking up down the street. You know she's coming in when she walks away.